5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De politie heeft langs de A67 bij Bladel een tentenkamp ontdekt. In het bos langs de snelweg stonden zes tenten... met in totaal 38 illegale migranten. Onder hen waren volgens Omroep Brabant tien kinderen. De groep is opgevangen in het asielzoekerscentrum in Budel. Hoe lang ze al in het bos bivakkeerden is niet duidelijk. De politie onderzoekt nu waar ze vandaan kwamen... en hoe ze in Nederland terecht zijn gekomen. De man die wordt verdacht van de gewelddadige verkrachting... van een Indonesische studente in Rotterdam in juli... heeft volgens het Openbaar Ministerie op dezelfde dag... ook een andere vrouw aangerand. Hij zou haar van achteren hebben benaderd en haar billen hebben betast. De 18-jarige Gerson F. staat volgende week terecht... voor de verkrachting van de studenten. Die liep daarbij een slagadelijke bloeding op. De verdachte werd opgepakt op basis van een DNA-match. Opnieuw zijn in Amerika verdachte pakketten onderschept. Eén ervan was bestemd voor een democratische senator... en één voor de voormalig inlichtingendirecteur James Clapper. De inhoud is niet bekendgemaakt. In eerdere verzendingen aan onder andere oud-president Obama... en acteur Robert De Niro zaten verschillende soorten explosief materiaal. De politie beschouwt de bompakketten als binnenlands terrorisme. Wie erachter zit is vooralsnog onduidelijk. Een aantal pakketten is verstuurd vanuit de staat Florida. Tennister Kiki Bertens treft morgen in de halve finales van de WTA Finals Jelina Svitolina uit Oekraïne. Bertens wist eerder op de dag al dat ze de halve finale had bereikt nadat Naomi Osaka in de laatste groepswedstrijd moest afhaken vanwege een beenblessure. Bertens moest toen nog wel het resultaat van de partij Sloane Stevens tegen Angelique Kerber afwachten om te weten wie ze zou treffen in die halve finales. Het weer, er trekken flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies is daarbij kans op hagel en onweer. Het is een graad of 11 nu. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In Amsterdam is eh, weinig aan de hand eh, qua avondspits. Maar wel wat filevorming op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 10 minuten extra. De A6 Muiden-Lelystad. 20 minuten in de file tussen Almere-Stedenwijk en Knoop het Almere na een ongeluk. En op de N247 een paar minuutjes langzaam rijden tussen de A10 en Broek in Waterland.